Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het ministerie van Defensie heeft een lijst gepubliceerd van wapenleveranties aan Oekraïne sinds de Russische invasie. Veel leveranties waren al wel aangekondigd, maar nu zijn ook de precieze aantallen bekend. Zo kocht Nederland 45 T-72 tanks voor Oekraïne en doneerde het 196 panzerrupsvoertuigen. Ook leverde Nederland naast twee mijnenjagers nog vier vaartuigen, maar welke precies is onduidelijk, want niet alle leveranties zijn bekend gemaakt. Wel is duidelijk dat de totale waarde 1,2 miljard euro is. Volgens deskundigen hebben de twee Patriot luchtafweersystemen... en de acht panzerhouwitsers die Nederland heeft geleverd... de meeste waarde op het slagveld. Vlissingen moet excuses aanbieden voor het slavernijverleden van de stad... vindt een krappe meerderheid van de gemeenteraad. Het voorstel werd met 14 tegen 12 stemmen aangenomen. Het onderzoek dat de gemeente heeft laten doen bleek dat de Zeeuwse havenstad... lange tijd koploper was in de Nederlandse slavenhandel. Tussen 1750 en 1780 vervoerden Vlissingse schepen... zo'n 60.000 mensen die tot slaaf waren gemaakt. De gemeenteraad wil dat Vlissingen op 1 juli excuses aanbiedt. Eerder deed de Nederlandse staat dat al, net als andere gemeenten... waaronder de vier grote steden en de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. Nederland is vanaf 2024 weer verzekerd van minimaal twee clubs in de groepsfase van de Champions League. Dat komt doordat Portugese clubs deze week verloren in Europese toernooien, terwijl Feyenoord een overwinning boekte. Het werd de afgelopen avond in de Kuip 1-0 tegen AS Roma. Daardoor kan Portugal Nederland niet meer inhalen op de zogenoemde coëfficiëntenlijst van de UEFA. De 2-0-nederlaag die AZ de afgelopen avond leed bij Anderlecht in Brussel doet daar niets aan af. De laatste keer dat Nederland twee vaste plekken had in de Champions League was in 2002. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 4 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten. Overdag is het wisselend bewolkt met in de loop van de dag een enkele bui.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 Thank you for joining us for Happy Headline News from HDVI. A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. from around the world, 24 hours a day.